voor spoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. En opnieuw duizenden mensen in overheidsdienst ontslagen... omdat ze banden zouden hebben met terreurorganisaties. Volgens de overheid gaat het om ruim 2700 militairen, leraren en ambtenaren. In juli vorig jaar mislukte een staatsgreep tegen de regering van president Erdogan. Volgens hem was die het werk van de Turkse geestelijke Fethullah Gulen... Sinds de mislukte coup zijn al 50.000 Turken gearresteerd en 150.000 ontslagen omdat ze banden met Gulen zouden hebben. In de Filipijnen wordt gevreesd dat alle 37 mensen die nog worden vermist na de brand in een winkelcentrum om het leven zijn gekomen. Zes mensen wisten op tijd weg te komen. De brand brak uit in een meubelwinkel op de derde etage. Voor de mensen die op de vierde in een callcentrum werkten is er geen hoop meer, zeggen de autoriteiten. De Filipijnen kampen ook met de gevolgen van de tropische storm Tembin. De aantallen doden als gevolg van modderlawines en overstromingen lopen sterk uiteen. De ene bron meldt 120 doden en 160 vermisten. De andere bron spreekt over 200 doden. China heeft voor het eerst een vlucht gemaakt met het grootste amfibievliegtuig ter wereld. De AG-600 is door China zelf ontwikkeld en is ongeveer zo groot als een Boeing 737. Het toestel kan landen op het water en op land. De eerste vlucht vanaf een vliegveld aan de Zuid-Chinese zee werd rechtstreeks uitgezonden op de staatstelevisie. China wil de AG-600 gaan gebruiken voor reddingsacties op zee en als blusvliegtuig bij bosbranden. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een zeldzame zwarte neushoorn geboren. Het geslacht is nog niet bekend. Omdat moeder en kind rust nodig hebben, zijn ze alleen via de webcam te zien. Het is pas de tweede keer dat in Nederland een zwarte neushoorn is geboren. De vorige keer was in 1960, ook in Blijdorp. Het weer vandaag grijs met wat lichte regen of motregen, vrij veel wind en het wordt 9 tot 11 graden.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 eerste uur van CFM Jazz. Eh, Dave Cruising met The Mountain Dance. We gaan naar stormachtig weer. Stormy Weather met Gladys Knight. no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, mm, keeps raining all the time, the time. Life is bad, gloom and misery everywhere stormy weather. just can't get my poor self together. I'm weary all the time. All the time, yeah. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, that old rocking chair's gonna get me. All I do is pray that the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything since my man and I ain't close together. It keeps raining all the time. Keeps raining and raining and raining and raining. heavy hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling bad. Rain pouring down, blinding every hope. sunshine when he's gone. Keeps raining all Gladys Knight met uh, Stormy Weather. We gaan eh, naar een eh, hele bekende in Amerika...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 Dus het past prima in het programma. En zij heeft het erover dat je je zegeningen moet tellen in plaats van schaapjes. Count your blessings instead of sheep. counting my blessings I think about a nursery And I picture curly heads And one by one I count them as they slumber babies. If you're worried and you can't sleep, just count your blessings instead of sheep, and you blessings instead of sheep, and you fall asleep counting your blessings. you and a Christmas Eve jingle just like you. als dit geen muzikaal spektakel was, dan, eh, dan weet ik het niet. Het valt onder de categorie Latin Jazz. Het nummer heet Mantega En uh, dat, eh, Mantega dat spel je dan. Marinus, Anton Rudolf, Theodor, Eduard, Cornelis. Dus een C en dan een A. Met onder meer Anturo Sandoval en Dave Weckel. En nog een hele waslijst aan eh, ja, prominente jazzmuzici. Die allemaal meededen aan dit, eh, of nog steeds doen waarschijnlijk, aan dit spektakel. Ehm, nou, we zijn toch een beetje letten bezig. Waarom dan ook niet eventjes Bessa Memucho? bésame, mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, pero bésame mucho tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez bésame, pero bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Voice ze Holland hoeft u niet mee te doen, volgens mij. Want dan zouden de stoelen, eh, althans wat mij betreft, niet omdraaien. Maar instrumentaal is het natuurlijk wel dik voor elkaar. Beza Memucho, eh, ik heb het over Bobby Sanabria. Nou, nooit van gehoord, maar... Eh, in elk geval, ik zei het al, instrumentaal voor elkaar, maar qua zang, Sorry. Old Portrait. Een oud portret wordt verzorgd door Charles Mingus. portret, zowel die Old Portraits... Maar Charles Mingus, want daar luisteren u naar. We gaan eventjes naar eh, onvervaste oude Dixieland... met de Chris Barbers Jazz Band. dit nummer heet dan The Old Rugged Cross... Chris Barber Jazz Band met The Old Rugged Cross. Wat dat precies betekent weet ik niet, maar het heeft iets met een kruis te maken. Nou, dat eh, sluit wel weer mooi bij kerstmis aan. En eh, volgens mij eh, gaat het ook een beetje op kerst lijken vandaag. Althans, als ik Marco Probleem mag geloven, want die zingt erover. Lekker slow nummer om even een beetje bij te komen als je net op bent. Uitslapen. dit nummer ben je zeker uitgeslapen. Is lekker relaxed. Kun je lekker je bakkie koffie naar binnen slurpen.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 Ik ken dat nog wel eh, vroeger als je daar met je nagels zo over zo'n schoolbord ging. Geeft zo'n beetje hetzelfde geluid volgens mij. Nee, dat moet je niet hebben. Promises, promises, beloftes van de beeld. KNMI in de beeld, dat we sneeuw zouden krijgen. Nee hoor, hebben ze niet beloofd. Nou, dan ga ik ze vals beschuldigen. Moet ik ook niet doen. Maar eh, Promises, Promises wordt mooi wel eh, verkondigd. Eh, of vertolkt, zo moet ik het zeggen, door de Jazz Crusaders. Die houden zich in elk geval aan hun belofte. Eind Een eind aan ZFM Jazz eh, voor zondag de 24 december 2017. Volgende week, 31 eh, december, eh, komen wij waarschijnlijk allemaal bij elkaar... als presentatoren van dit jazzprogramma om eh, gezamenlijk zo het jaar af te sluiten op de 31ste december. Dat is eh, heel leuk, of dat wordt heel leuk waarschijnlijk. Dus uh, eh, daar moeten we nog eventjes geduld hebben, een weekje. En uh, we gaan eens even kijken waar ik nou het eerste, uh, of het, sorry, het tweede uur is mee zal gaan afsluiten. We hebben de Smooth Jazz All Stars. En die hebben het erover dat alles in liefde eerlijk is. Nou, daar houden we het op. Maar dat is niet helemaal het eind van dit programma, want het eh, dat liedje duurt eh, ja, 3 minuten 40. En we hebben nog... Eh, ah, ik heb daarna nog, nog tijd voor nog een kort stukje. Hmm. heeft, is eerlijk. Dat is een eh, tribute to Stevie Wonder, vertolkt door de Smooth Jazz All-Stars. Nou, dan ga ik echt het laatste nummer starten, luisteraars. Want het is, eh, ja, het is, het is afgelopen, eh, deze voorlaatste. Want er komt nog één aflevering in 2017 van ZFM Jazz. Ik ga eruit met de ouverture van de Carpenters. En, dat is een kerstouverture, toepasselijk. Ik wens u een hele fijne eh, kerstavond en kerstnacht. Happy holiday eh, als u vakantie heeft. Als u op vakantie gaat, en zeker als u met de auto gaat, doe voorzichtig. Winterbanden, dat is in Duitsland verplicht, heb ik begrepen. En eh, wat mij betreft, wellicht tot volgende week. Met nog een aflevering van ZFM Jazz. En dat gaan we dan met z'n allen doen. Leuk hè? Gezellig. Fijne zondag. Hoi hoi. was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields. dan wenst jullie allemaal fijn.